midnight Memories always start round midnight Round midnight Haven't got the heart to stand those memories When my heart love. Let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound. When old midnight comes around, just let our love take wing.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 Nederlandse stichtingen zoals Stop de Bezetting en Stichting Palestina willen de blokkade van de Gazastrook doorbreken zodat ze hulpgoederen kunnen afleveren. Bij eenzelfde actie kwamen vorig jaar negen opvarenden om het leven. Minister Rosenthal dringt er bij de organisaties op aan om niet uit te varen. Ruim 11.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor het behoud van de Nederlandstalige uitzendingen van de Wereldomroep. Er zijn ook petities van oud-ambassadeurs, het bedrijfsleven en journalistieke organisaties. Het actiecomité van de Wereldomroep overhandt ze morgen aan de Tweede Kamer, die daarna debatteert over de bezuinigingen op de omroep. De groep hackers die de netwerken van onder meer de CIA en Sony platlegde stopt ermee. Dat zeggen de zes hackers in een verklaring op hun website. De afgelopen 50 dagen vielen ze veel grote organisaties aan om aan te tonen dat hun computernetwerken slecht beveiligd zijn. De hackers zeggen dat ze als groep zijn gestopt, maar dat ze hopen dat zoveel mogelijk anderen de cyberaanvallen gaan voortzetten. Het enige koraal dat in de Nederlandse kustwateren groeit is zo goed als uitgestorven. Volgens de stichting Anemoon is de dodemansduim, een zacht koraal dat vroeger veel voorkwam langs de Nederlandse kust, nu alleen nog te vinden op wrakken in de Noordzee. De stichting gaat er bij het kabinet op aandringen om het dodemansduimkoraal beter te beschermen. Een Amerikaanse jongen van 16 heeft voor de tweede keer een ongeluk met een klein vliegtuigje overleefd. Acht jaar geleden kwamen zijn moeder en twee zusjes om en overleefde hij en zijn vader het ongeluk. Vrijdagavond vloog het toestel waarin hij met zijn vader en stiefmoeder zat tegen een garage en overleefde de jongen als enige de crash. De jongen van 16 ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer, vanmiddag steeds meer zon, het blijft droog en de middagtemperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot 26 plaatselijk in Limburg. Morgen zonnig en een stuk warmer, op sommige plaatsen 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.